Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië staat nu boven de 40.000. Volgens de laatste cijfers zijn in Turkije ruim 35.000 doden geteld. In Syrië, waar het moeilijker is om een overzicht te krijgen, zijn het er zeker 5800. De reddingsoperaties worden voor het grootste deel beëindigd. De kans dat er onder het puin nog levenden worden gevonden... is volgens de hulporganisaties erg klein. Toch werden gisteren in Turkije nog zeker zeven mensen levend uit het puin gered. De politie heeft vier Nederlandse mannen aangehouden voor een plofkraak in Duitsland afgelopen vrijdag. Het viertal van 21 en 24 werd enkele uren na de plofkraak aangehouden in Nederland. De politie vond bij de controle grote sommen geld met verfsporen. Ook op de kleding van een van de verdachten zat verf. Die komt vaak vrij na plofkraken om geld waardeloos te maken. Afgelopen jaar werden in Duitsland bijna 500 plofkraken uitgevoerd. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro keert in maart terug naar Brazilië. Dat zegt hij in een interview met de Wall Street Journal. Het is het eerste interview van de oud-president sinds zijn vertrek naar Florida. Daarna bleef het langere tijd stil. Bolsonaro keert naar eigen zeggen terug om de oppositie in te gaan. Ook gaat hij zich verdedigen tegen enkele aanklachten die tegen hem lopen. In zijn thuisland wordt hij verdacht van het aanzetten tot protesten van de afgelopen maand. Voor de zuidkust van Engeland is afgelopen avond een vissersboot gezonken. De Britse kustwacht kreeg iets voor zeven uur een noodmelding van een boot die op een rots was gevaren. De kotter voer onder de Belgische vlag en had vier bemanningsleden uit Urk aan boord. De boot zonk kort na de aanvaring. De vier Urker vissers zijn gered en ongedeerd naar een Engelse haven gebracht. Het weer, hier en daar nog wat kans op mist. In de ochtend breekt de zon door. Later vanmiddag volgt vanuit het westen bewolking.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 Their angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard them shout, unfaithful one. And I knew I because of me. It's because of me. I heard him shout, Who is he? She mumbled low. He said, Baby, don't you lie to me no more.